Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Sekstherapeut en tv-persoonlijkheid Ruth Westheimer is overleden, melden Amerikaanse media. zoals beter bekend als Dr. Ruth. Westheimer predikte in filmboeken, tv-programma's en met bordspellen... dat mensen vaak, veilig en creatief seks moesten hebben. De openheid en humor waarmee ze dat deed, maakten haar geliefd. Westheimer las naar eigen zeggen op haar tiende stiekem het huwelijkshandboek over seks... dat haar ouders in een kast hadden verstopt. In Israël diende ze als militair. In Parijs studeerde ze psychologie. Ruth Westheimer overleed in New York. Ze was 96 jaar. Bij een Israëlische luchtaanval op een vluchtelingenkamp in Gaza-stad... zouden 14 Palestijnen zijn omgekomen. Ruim 20 mensen zouden gewond zijn geraakt. Gezondheidsmedewerkers zeggen tegenover persbureau Reuters... dat er 17 doden zijn gevallen. De aanval was gericht op een gebedsruimte in het kamp. Volgens ooggetuigen waren er tientallen mensen aanwezig voor het gebed toen de explosie gebeurde. Bij een andere Israëlische luchtaanval vannacht bij de stad Gaan Yunis in het zuiden van Gaza werden tientallen Palestijnen gedood. In de Tour de France is de eerste bergrit door de Pyreneeën gewonnen door de gele truitdrager Tadej Pogacar. Hij kwam alleen boven op de Pla d'Ardet nadat hij in de laatste beklimming was weggesprongen bij zijn grote concurrent Jonas Vingegaard. Die werd tweede voor de Belg Remco Evenepoel. Pogacar heeft nu bijna twee minuten voorsprong op Vingegaard. Yvonne Koldewijer stopte met het publiceren van zogenoemde juice over bekende Nederlanders via haar betaalde roddelkanaal op Instagram. Dat heeft ze op dat sociale medium aangekondigd. Koldewijer schrijft dat er geen nieuwtjes meer op het kanaal zullen verschijnen en dat alle incasso's zijn stopgezet. De reden is dat alle juice inmiddels wel is gedeeld, zegt Koldewijer. En dan het weer. In het noorden regen, op andere plaatsen droog bij ongeveer 17 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar minimaal 8 graden. Morgen in het noorden buien, op andere plaatsen geregeld zon. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.